uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Venezuela is een hoge militaire officier overleden... die vastzat omdat hij betrokken zou zijn geweest... bij de koepoging tegen president Maduro. De regering heeft zijn overlijden bevestigd. De familie van de man en oppositieleiders zeggen dat hij in de gevangenis is gemarteld. Volgens een vrouw was hij vrijdag bij een verhoor in de rechtbank amper bij bewustzijn. Op Twitter zei de Venezolaanse aanklager dat zijn kantoor een onderzoek zal instellen. Hij zei daarbij niets over de doodsoorzaak van de officier. In Soedan is opnieuw door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Onder meer in hoofdstad Khartoum. De demonstranten willen een burgerregering in plaats van het militaire bestuur... dat sinds drie maanden aan de macht is. Volgens een hoge militair hebben scherpschutters tijdens de protesten geschoten... op leden van de veiligheidsdiensten en ook op burgers. Bij wie die scherpschutters horen, zei de generaal er niet bij. De massale protesten van de afgelopen maanden stopten toen het leger begin juni op gewelddadige wijze een kamp van actievoerders ontruimde. Ook stopten toen de gesprekken met de leiders van de protesten over een overgangsregering. Sinds juni zijn er tientallen doden gevallen bij de protesten. Patiëntenverenigingen die opkomen voor mensen met stemmingstoornissen... zijn woedend over de aangekondigde prijsverhoging van een depressiemedicijn. Het middel Priadel is vanaf morgen vier keer zo duur. Patiënten zouden daardoor jaarlijks via de eigen bijdrage... 80 tot 120 euro extra moeten gaan betalen. De maand juni was de warmste junimaand ooit gemeten in Nederland. In de beeld was het gemiddeld 18,1 graden. Het oude record uit 1976 en ook uit 2017 stond op 18 graden. Gemiddeld wordt ongeveer eens in de twee jaar een maandrecord gebroken. Sinds 2000 is dat negen keer gebeurd en dat waren allemaal warmterecords. Ook in andere Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk zijn afgelopen maand hitterecords gebroken. Het weer in het zuidoosten kan er een bui vallen en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen opnieuw geregeld zon. In het noordoosten is er kans op regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, spuiten.